spoedige start. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. In een gebouw in Sydney wordt een onbekend aantal mensen gegijzeld. Voor een raam van het horecapand in het zakendistrict is een zwarte vlag met een Arabische tekst te zien. Volgens Australische media is het geen vlag van Islamitische Staat. Op foto's en camerabeelden is te zien hoe een aantal mensen met hun handen omhoog tegen de ramen staan. Over het aantal gijzelnemers en hun identiteit is nog niets bekend. Vanwege de gijzeling is er groot alarm geslagen in de Australische stad. Een groot gebied om het pand is afgezet. Ook treinen en bussen worden gestopt en onder meer het Opera House is ontruimd. Premier Abbott noemt de gijzeling in een verklaring een overduidelijk zeer verontrustend incident. Op aangifteformulieren moet standaard de mogelijkheid komen om moslimhaat aan te vinken, heeft PvdA Tweede Kamerlid Marcoues gezegd in Reporter Radio. Er is al een vakje antisemitisch incident. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de moskeeën in Nederland wel eens doelwit is geweest van agressie. Aangifte daarvan wordt nu nog geregistreerd als vernieling of bekladding. Culturele instellingen zijn door Europese regels te veel geld kwijt aan het vinden van nieuw personeel, vindt Rijksmuseumdirecteur Pijbus. De instellingen mogen personeel pas wereldwijd werven als het talent in Europa niet te vinden is. Volgens Pijbus kost dat tienduizenden euro's aan onder meer extra vacatureadvertenties. Hij wil dat er voor culturele instellingen een uitzondering komt. Denemarken claimt het volledige Noordpoolgebied. Het land eist komende middag bij een speciaal VN-panel dat het de controle over de hele Noordpool krijgt. Volgens Denemarken blijkt Groenland, dat al Deens grondgebied is, onder water verbonden te zijn met de Noordpool. Ook Rusland en Canada maken aanspraak op het gebied dat van belang is omdat er veel grondstoffen te winnen zijn.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 about you now about you to be afraid at Christmas time. We let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas.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 for the ZFM. allemaal fijne dagen en...